9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Leraren willen invloed kunnen uitoefenen op lesprogramma's. Ze willen op die manier schoolvakken beter op elkaar laten aansluiten. Nu moeten scholen voldoen aan allerlei verplichte kerndoelen... maar dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, zeggen de docenten. Twintig leraren hebben een enquête gehouden en een manifest geschreven dat ze vandaag publiceren. Op verzoek van het kabinet kijkt een commissie naar hervormingen in het onderwijs. De leraren vinden dat ze ook betrokken moeten worden bij het maken van plannen. Webwinkels houden zich nog steeds niet aan de wettelijke regels voor retourzendingen. Dat zegt de Consumentenbond na onderzoek onder 200 winkels. Klanten krijgen hun geld niet of te laat terug en het bedrag klopt niet altijd. Niet alleen kleine webwinkels maken fouten, maar ook om grote bedrijven, zegt de bond. Uit het onderzoek blijkt dat ook veel webshops met een keurmerk in de fout gaan. Bij DSM verdwijnen de komende twee jaar ongeveer duizend banen. Het bedrijf zegt dat er onderdelen worden samengevoegd om beter te kunnen groeien en kosten te besparen. DSM produceert onder meer vitamines, speciale voeding voor de gezondheidszorg en speciale kunststof. Het bedrijf heeft goede hoop dat het overtollige personeel kan worden overgeplaatst. De beurzen in Azië gaan verder in de min. In China begonnen de effectenbeurzen met grote verliezen, maar de koersen gingen in de loop van de dag weer iets omhoog. In de rest van Azië waren de verliezen iets minder dan verwacht. Gisteren kelderden de beurzen in China, waarna ook Europa en Amerika zware klappen kregen. Dat komt door de toenemende zorgen over de terugval van de Chinese economie. Deskundigen zien het als een correctie van de aandelenkoersen die te verwachten was. Het weer, vooral in het oosten nog wat buien. Verder vanochtend overal droog en van tijd tot tijd zon. Er waait een stevige zuidelijke wind en het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten weer regen. Morgen kan het plaatselijk 25 graden worden, maar later kan er weer een onweersbui vallen. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste files staan in de Randstad, met name rond Amsterdam en bij Den Haag. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Knoppen Muidenberg 5 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoppen Ippenburg en Hoogmalen staat 13 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A7 richting Amsterdam voor afrit Weidewormen 8. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Voorburg 12. A27 van Utrecht naar Gorkum. Voor knopen Lunette 2 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de N11 Bodegraaf richting Leiden.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 Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren.